Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Door de zogenoemde humanitaire corridors heeft Oekraïne sinds de start van de Russische invasie zo'n 190.000 burgers uit de frontlinie kunnen evacueren. Dat meldt de Oekraïense vicepremier Verestchuk. Er zijn nu twee van die corridors in gebruik bij Kiev en Luhansk, al dus de vicepremier. In de belegerde stad Mariupol is zo'n humanitaire corridor maar gedeeltelijk operationeel omdat hij regelmatig wordt beschoten door Russen. In het centrum van Mariupol wordt op straat gevochten, meldt de burgemeester aan verslaggevers van de BBC. Er zijn tanks en artilleriebeschietingen, zegt hij. De straatgevechten maken het lastig voor reddingswerkers om mensen uit de schuilkelder onder het theater te halen. Dat werd woensdag door de Russen gebombardeerd. Gisteren meldde president Zelensky dat nog 130 mensen levend onder de brokstukken vandaan zijn gehaald. Op het moment van het bombardement zouden er zo'n 1000 tot 2000 mensen in het theater hebben geschuild. Ziekenhuizen in het zuiden van Belarus liggen vol met gewonde Russische soldaten. Dat zeggen bronnen in het land tegen de Duitse omroep Deutsche Welle. Veel van de binnengebrachte soldaten zijn er slecht aan toe. Volgens Deutsche Welle heeft een aantal al vijf dagen niet gegeten. En ze maken een gedesoriënteerde indruk. Hoeveel gewonde soldaten er worden behandeld is niet duidelijk. Bronnen zeggen dat er ook dode Russische soldaten naar Belarus worden gebracht. En het is Max Verstappen niet gelukt pole position te veroveren... in de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1. De kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein... eindigde in een pole position voor de Fransman Charles Leclerc van Ferrari. Verstappen start vanaf de tweede positie. De race begint morgen om 4 uur middags. Het weer vanavond en vannacht droog.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 we one thing we got. got me loving you So baby just come Struggling the dirt, and true for everyone But believe me, if it happens again study our approach. They like the way we do it, so original. I guess if they are slow, so they should leave the room. This beat is for the clubs and cars that go. Every time stuff, but does he know how to wind you up? finding me by your side If I lose, if I'm losing myself It'll be alright zo, zoveel van je hou.